Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Florida heeft gekregen hun huis te verlaten vanwege orkaan Irma... die onder meer als Sint Maarten een ravage heeft aangericht. Het gaat om mensen in grote delen van de stad Miami en de Florida Keys. Waarschijnlijk komt de storm daar zaterdag aan land. Op Sint Maarten is de marine inmiddels bezig om het schip de Pelikaan te lossen. Er is onder meer al een vrachtwagen aan land gezet. Twee vliegtuigen met hulpgoederen zijn nog vanuit Nederland onderweg. Het Spaanse constitutionele hof houdt het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië voorlopig tegen. Dat melden Spaanse media op basis van een bron bij het hof. De rechters beoordelen of de volksraadpleging van de grondwet wel mag. Tot er een uitspraak ligt zou het referendum worden tegengehouden. Het Catalaanse parlement wilde het referendum graag, maar de regering in Madrid is veel tegen. Rajoy vroeg het hof het referendum tegen te houden. Honderden mensen die specialistische psychiatrische hulp nodig hebben... komen voor een gesloten deur te staan. Vooral mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of CZ worden daarvan de dupe. Een aantal zorgaanbieders ligt met de verzekeraars overhoop. Dat is omdat de zorgverzekeraars rond deze tijd met de aanbieders onderhandelen. De zorginstellingen zijn bang dat ze straks niet betaald krijgen... voor behandelingen die al zijn uitgevoerd en sturen de patiënten weg. Dan is de verzekeraar er verantwoordelijk voor dat de patiënten alsnog behandeld worden. Jean-Julien Royer en Horia Tekau hebben bij de US Open verrassend de finale in het mannendubbel bereikt. Het nederlands romeinse duo klopte in New York de als eerste geplaatste Henry Contine en John Pierce met 1-6, 7-6, 7-5. Het is voor Royer, die op Curaçao is geboren, de tweede keer dat hij de dubbelfinale op een Grand Slam behaalt. Twee jaar geleden won hij met Tekau Wimbledon. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen.